uur. Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. De piloten van het toestel van Ethiopian Airlines dat vorige maand neerstortte... hebben geen fouten gemaakt. Dat blijkt uit onderzoek naar de rampvlucht. Volgens de Ethiopische minister van Transport verliep het opstijgen van het vliegtuig normaal. De piloten deden alles volgens de procedures, maar ze kregen het toestel niet meer onder controle toen de neus van de Boeing steeds naar beneden dook. De piloten hebben keer op keer geprobeerd om de fouten te verhelpen en deden dat volgens de instructies van Boeing. De Wall Street Journal meldde gisteren dat de piloten uiteindelijk zijn afgeweken van de protocollen. Maar dat is niet het geval, zegt de Ethiopische minister. Sinds de vliegramp staan wereldwijd vliegtuigen van hetzelfde type aan de grond. In Veren in Zeeland is een grensrechter aangehouden. Gisteravond gaf hij tijdens een voetbalwedstrijd van meisjes onder 15 jaar... een kopstoot aan een supporter. Die had een opmerking gemaakt over de grensrechter. Dat schoot de grensrechter van 43 in het verkeerde keelgat. Na het incident is de wedstrijd gestaakt en de politie gebeld. Die heeft de man thuis aangehouden. Hij wordt vandaag gehoord. De Vereniging van Strafrechtadvocaten vindt het griezelig dat advocaten die terreurverdachten bijstaan de Verenigde Staten niet meer in mogen. De organisatie wil tekst en uitleg van de justitieministers Grapperhaus en Dekker. Volgens de vereniging doen de advocaten gewoon hun werk. Gisteren werd bekend dat twee advocaten van de terreurverdachten... die vorig jaar zijn opgepakt in Weert en Arnhem... zich hebben teruggetrokken... uit angst dat ze anders de VS niet meer in mogen. De trainer van Excelsior, Adrie Poldervaart, is opgestapt. Gisteravond verloor de Rotterdamse club met 2-1 van hekkensluiter nak Breda. Poldervaart denkt dat hij de spelersgroep niet meer kan motiveren... en heeft daarom zelf zijn ontslag ingediend. Excelsior staat 15e in de eredivisie, één punt boven de degradatieplekken.